Clemens Peters met het NOS-journaal. De nieuwe rechtse Unie niet verlaten. En ook wordt er in de komende regeerperiode geen referendum over een eventuele exit gehouden. In de regeringsverklaring schrijven de conservatieve EVP en de rechtspopulistische FPE... dat een sterk Oostenrijk alleen kan bestaan in een sterk Europa. Wel willen ze dat een deel van de macht van Brussel terugvloeit naar de EU-landen. Gisteren bereikten de partijen na zeven weken onderhandelen een akkoord. Waarschijnlijk wordt volgende week de nieuwe ministersploeg in Oostenrijk beëdigd. VVD-Kamerlid Van Haga overtreedt met een aantal van zijn panden in Amsterdam de verhuurregels. Volgens het parool wonen in enkele panden meer huurders dan mag. Sinds 1 januari is in Amsterdam een vergunning nodig voor panden waarin meer dan twee aparte huurders wonen. Volgens het parool verzuimt Van Haga om die vergunningen aan te vragen. Die zegt dat hij de panden eerst moet verbouwen om een vergunning te kunnen krijgen en dat dat niet kan omdat er huurders in de panden zitten. De brandweer in Zuid-Holland is vandaag met groot materieel uitgerukt naar het eiland 10 gemeten. Om daar tot de ontdekking te komen dat er alleen een vuurkorf in brand stond. Een boer op het vasteland waarschuwde de brandweer toen hij op het eiland rook had gezien. Omdat 10 gemeten geen eigen brandweer heeft, liet de brandweer drie grote blusauto's met de pont overzetten. Maar die vonden slechts een smeulende vuurkorf. Zwemster Femke Heemskerk heeft in Kopenhagen zilver veroverd bij de EK Korte Baan. Ze eindigde op de 200 meter vrije slag als tweede achter de Française Charlotte Bonnet. Heemskerk had zich in Kopenhagen als snelste voor de finale geplaatst, maar ze kon haar favoriete rol niet waarmaken. Na 50 meter ging ze nog aan de leiding, maar daarna nam Bonnet het roer in handen. Het weer. Af en toe een winterse bui, waardoor het lokaal even wit kan worden. De temperaturen dalen tot rond het vriespunt, waardoor het glad kan zijn.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 Low pump. Yeah. Gucci gang. Ooh. Ooh. Yeah. Big, big head on the beat. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Ooh. Rather go and buy all mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent three racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no pin no wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mans. Ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. My lean cost more than your rent. It do. Ooh, your mom still live in the tent. Yeah, still slanging dope in the jets. Yeah. Huh? Me and my grandma take meds. Huh? None of this shit be new to me. Nope. Fuck my teacher called tutory. Yeah. Bought some red bottles, cost allergies. Huh? Fuck your airline, fuck your company. Fuck it. Bitch, your breath smell like some cigarettes. Cigarette. I'd rather fuck a bitch from the project. Yeah. They kick me out the plane off set. now Lil Pump flying private jet. Yeah. Everybody scream for WestJet. Fuck em. Lil Pump still sell that meth. Yeah. Turn on rich, sippin' on tape. Fuck a little bitch, make a pussy wet. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Rather go and buy ball man. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent three racks on new chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't buy no pin a ring. No. Rather go and buy ball mans. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Yeah. Lil Pump. Nou, ik kan je wel vertellen, ik moet er toch nog wel een klein beetje aan wennen aan Gucci Gang, Gucci Gang. Maar ja, weet je, dat is de Euro Breakdown. Iedere week komen er nieuwe nummers komen er aan bod. En daar hebben we ook de Spyfiller. Jongens, ik hoop echt dat jullie er zin in hebben. Ik zit eh, deze week, eh, zoals je hoort, eh, ja, ik zit alleen. Ik ben helemaal alleen op de wereld. Ik heb er onwijs veel zin in. we hebben dit, deze week weer een, nieuwe lijst frisse artiesten. waaronder je net natuurlijk ook Gucci Gang hoorde. Is, vorige week was die nog niet terug te vinden in de lijst. maar is, even kijken, ook even voor jullie beeldvorming. is op plek 34 binnengekomen in de Euro Breakdown. We gaan straks gelijk weer verder met de Euro Breakdown. Ehm, eh, want ik heb nog genoeg te vertellen. Het was eh, eh, <laughs> een spannend weekend. We gaan eerst nog even luisteren naar de nieuwe van Jason Derulo. En ja, die hebben we natuurlijk vorige week al geïntroduceerd. En dan mogen we die natuurlijk niet missen. de Rulo. Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick, like it's falling. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. Mm, that cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my bread. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. like when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at Ferrari. Fresh vanilla smooth like a honey year wine sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, You wanna dock in a fly out? Wine for me, Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, dog. That money keep blowing, swat shorty tip tongue. Got, Got your, left, cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body my way. my way. Can't take it off my breath. Look like you do, ballet. Hold tight when you tiptoe, when you tiptoe. up top. And when your tears talk, oh, oh, oh. no breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. All tight when you tiptoe. Hold tight when you. Wine for me, darling. When you move your spine is alarm. And when you just wine for me, darling. Ja, tiptoe, tiptoe, tiptoe, jongens, echt waar. Ik uh, kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het is een lekker nummertje. Ik vind het helemaal geweldig. Jongens, we zijn er weer. Dit is eh, de Euro Breakdown. Dit is eh, de zoveelste aflevering al. Dit is het 26e jaar waarin ik... Eh, ja, ja, dit, eerste, dit voor mij natuurlijk het eerste jaar dat ik ben ingestapt. zoals jullie al kunnen horen, inderdaad... ik heb Quinten heb ik niet bij me. En ik, ik, ik, zit, ja, ik zit nu voor het verandering is achter het knoppaneel. Maar ik kan je wel vertellen dat ik het nou... ja, dat ik dat niet echt lekker vind. Dus ik ga gewoon staan. Ga ik gewoon weer doen. Kijk, voor de mensen die kunnen meekijken via de webcams, ja, het ziet er toch ook wel een stuk eh, intimiderender uit. Als de beste man eh, ook nog eh, kan staan, natuurlijk. Hey, um, genoeg uh, slapgelul, want eh, ja, we hebben natuurlijk weer een, eh, een bomvolle uitzending. We gaan kijken wie er deze week op nummer 1 staat. We zouden natuurlijk iets anders met de lijst gaan omspringen. ik heb ook wat, wat nieuwe toevoegingen kunnen doen in de lijst. Want ja, je hoorde natuurlijk net Go Gucci Gang, een van de nieuwere nummers. En we gaan zo nog wat meer over Gucci Gang gaan we daarbij opzoeken. Ik hoop dat jullie dan natuurlijk nog steeds aan het luisteren zijn. Voor de rest, mijn weekend kan ik je wel vertellen dat uh, afgelopen vrijdag... Uh, ja, mm, flink, uh, flink borreltje gedronken, dus ik ben redelijk brak. Dus als ik niet zo <laughs> enthousiast ben dat ik dat normaal gesproken ben... Sorry, ik ben nog een beetje aan het nakateren. Ondanks dat ik heel lief ben verzorgd door, mijn, door mijn dochter van, van drie. Dus ja, die stond al vanochtend al weer op mijn bed te springen. Dus dan hoor je bij wijze van spreken, dan hoor je dit, weet je. Ah, die hebben gewerkt, die hebben zo'n zin in dan, jongen. Echt geweldig. Hey, eh, we gaan eh, weer, eh, weer door met de Euro Breakdown. We gaan zo om half acht gaan we de lijsten even doornemen. Kijken wie waar staat op dit moment. We gaan ook nog even kijken. Ja, we gaan contact opnemen met Quinten. Want Quinten die staat nu bij de ijsbaan, van wat ik begrepen heb. Dus ik ben benieuwd wat Quinten daar allemaal bij de ijsbaan aan het uitvogelen is. En waarom hij natuurlijk niet in de studio is. Maar ja, daar, eh, daar, gaan we straks gaan we daar terugkomen. Ik heb eh, nu voor jullie nog eh, een nieuwe van g Easy en Halsey. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb hem zelf eigenlijk nog niet geluisterd. Dus hij was vandaag een beetje nieuw voor mij. Dus dat is him en I. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. true, I swear I'll try. In the end, it's him and He's got his head, I'm on my mind. got that 65, speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah, uh. got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my. <laughs> Crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffering? Intense, this shit it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had a million dollars, it was down to ten cents. She'd be down for whatever, never gotta convince. No, you know? hope to die. Uh. crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressed in all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch. See, that's my soldier. She keep that thing thing. If anyone goes there, the karmic collected keeps her composure, and she gon' ride for me until this thing over. We do drugs together, fuck up clubs together, and we both go crazy. If we was to sever, you know, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gon' keep getting rich, you know. Cross my heart, uh. hope to die to my lover. I'd never lie, said be true. I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm on my mind. get money, get high with hey. you. Yeah. Cross my heart, hope to die. This is how I die. You can confide in me. There's none to hide, and I swear. Stay solid, never lie to you. Swear, most likely I'ma die with you. Cross my yeah. heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true. I swear I'll try. we thought it was real. I was even falling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out. You were really my friend, baby. And I remember Zeker, Great. Ik weet nou waar het probleem dus aan lag. Ik weet het eindelijk. Het had gewoon te maken met mijn koptelefoon. Ik denk, ik zit er niet lekker in. Maar dat zit ik dus gewoon wel. En dan gaan we dat maar gelijk eens even goed maken met de beste mensen hier van ZFM Zandvoort. Want jongens, nogmaals, we zijn er weer. Het is weer dus, eh, in ieder geval de aflevering, in ieder geval de 16e aflevering volgens mij alweer. En eh, ja, jaargang 26, we hebben er zin in. Ik heb eh, net al geprobeerd om uit te vogelen hoe de mobiele telefoon, in ieder geval hoe de telefoon hier werkt. Eh, om Quinten te kunnen gaan bellen. Nou kan ik je vertellen, ik verkoop ICT, maar ik ben echt een digibee. dus ik, ik, denk dat ik dat ding eerder sloop dan dat het goed gaat. Maar ik, ik, ga straks kijken of ik een hulplijn daarvoor kan inroepen. Misschien dat Quinten op de speaker van mobiele tele telefoon moet gaan zetten. Maar dat alles even terzijde. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog nieuws. Want we luisterden net natuurlijk in eerste instantie naar Feels Great van van uh, eh, Fatty Wap en Cheat Codes. En daarvoor was uh, eh, g Easy aan de beurt eh, samen met Halsey. Die zijn ook nieuw binnengekomen deze week. En die zijn, even kijken, op 30 binnengekomen. vrij hoog binnenkomer in vergelijking met andere nummers die binnenkomen. Nou is g Easy natuurlijk niet alleen bezig met het maken van muziek. Maar hij is dus ook in samenwerking met H&M. En voor de mensen die niet weten wat H&M is. Hennis M. Maurits, dat is die kledingzaak waar je als je vrouw naar binnen, eh, als je, als je vrouw daar naar binnen toe gaat, word jij erachter gesleurd aan je oor of aan je strot. En dan word je zo meegenomen en je portemonnee wordt leeggetrokken. Dat is de H&M. Maar in ieder geval, G-Eazy die werkt in ieder geval met, uh, ja, eh, die werkt met de H&M. Rapper G-Eazy is eh, de nieuwste naam die de dus Zweedse kledingwinkel uh, Hennis Maurits aan zich heeft weten te koppelen. De rapper zal zijn persoonlijke stijl koppelen aan de mannenlijn van H&M. En mijn stijl is mijn handtekening en maakt deel uit van mijn creativiteit. Het is hoe ik me kan uitdrukken als artiest en ik ben enorm trots op de G-Eazy X H&M collectie. En ik ben heel erg blij dat, ja, dat ik dit met de wereld mag delen. Dat vertelt hij dat in een, eh, verklaring. En eh, nieuws over de samenwerking komt tegelijkertijd met het eh, release van zijn nieuwe album The Beautiful and the Dance. En ja, de nieuwe kleding is vanaf volgend jaar 1 maart verkrijgbaar. Dus mochten jullie helemaal lijp zijn van g Easy en je wil je ook zo gaan kleden... Hè? want dat kan, hè? je kan je tegenwoordig naar je idolen gaan kleden. Dat kon ja natuurlijk dit het moment. g Easy heeft dus een nieuwe kledinglijn. 1 maart 2018 komt hij uit. We gaan eh, nog een eh, plaatje gaan we luisteren. Ehm, dan ga ik in de tussentijd <laughs> even kijken of ik erachter kan komen hoe de telefoon werkt. Want eh, ja, ja, ik denk dat ik het eerder sloop dan dat ik, dat ik er een stapje verder mee kom. En ik denk dat we dat eh, maar het beste kunnen doen eh, met eh, een nummer dat ja, vorige week ook vrij hoog is binnengekomen in de Euro Breakdown.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 Het schiet echt voor geen meter op. Ik denk dat, dat als Quinten hier was geweest, dat hij dit gezegd. You suck, you jackass. Ja, dat dus. Ik eh, vind het ook wel uh, <laughs> meer dan terecht dat gewoon iemand van, bijna, van bijna 28 niet eens een telefoon aan kan krijgen. Maar ja, de een die kan met een telefoon werken, de ander die staat hier gewoon lekker in de studio ieder zijn kunstje natuurlijk. Hey, het is half acht. We gaan beginnen met het doornemen van de top 40. Dus de nummer 40 tot en met de nummer 30 gaan, gaan kijken wie waar staat in de Euro Breakdown bij CFM Zandvoort. De Countdown of the Continent. We hebben op deze week, eh, heel zie hebben we dan op Bad and Love op plek 40 staan. Stond vorige week op plek 39. Is één plaatsje gezakt ten opzichte dus van vorige week. Op plek 39 eh, staat CNCO en Little Mix met Reggae Lenton. Stond vorige week op plek 37. 30. Imagine Dragons met Thunder stond vorige week nog op plek 32. Is nu op plek 38 terug te vinden. Macklemore featuring Skylar Grey eh, Glorious staat nu op plek 37. Stond vorige week op plek 34. Op plek 36 hebben we Logic featuring Alessa, Kara en Khaled met 1-800. Stond vorige week nog op plek 33. Op plek 30 deze, eh, vorige week, sorry, staat Avicii met Sandro Cavazza met Without You. Staat deze week op plek 35. Vanuit het niets zijn ze binnengekomen. Lil Pump met Gucci Gang staan op plek 34. En op plek 33 staat Pink met What About Us. Vorige week nog op plek 28, vijf plaatsen. Gezakt ten opzichte van vorige week. Jammer, maar ja, zo is het nou helemaal hier in de Euro Breakdown. Je kan een hit zijn, maar je kan er ook zo weer uit zijn. Dan hebben wij op plek 32 hebben wij Jason Derulo featuring French Montana met Tiptoe. Stond vorige week op plek 38. Langzaam maar zeker kruipt hij hoger de lijst in. Waar zal die volgende week staan? Ik weet het niet. We gaan meemaken. Vorige week op plek 26 hadden we Liam Payne met Bedroom Floor. Is nu op plek eh, 31 terug te vinden. En we hebben hem natuurlijk net al geluisterd. g Easy featuring Halsey. Him and I Vorige week natuurlijk nog niet in de lijst. Is nu binnengekomen op plek 30. Een hele mooie notering voor de top 40, de Euro Breakdown. Ik moet zeggen, ik, ik weet dat ik het in het begin natuurlijk wel, wel alleen heb gedaan. Maar dit, dit is wel, wel redelijk eenzaam zo. Ja, het is gewoon echt, dat, het is gewoon best wel, ja, best wel eenzaam. Ik, ik, heb dat soundboard heb ik hier gelukkig nog wel bij me, weet je. Daar, daar, kan ik nog wel wat mee. daar kan ik het ook wel eh, gezellig meemaken. Maar ik, ik, kan op dit moment gewoon ook niet het geluid vinden... wat, wat, hier heel erg goed bij zou moeten passen. Nou ja, misschien dat dan maar. Ik heb geen idee. Jongens, we hebben nog een eh, heleboel, eh, ja, in ieder geval anderhalf uur eh, voor de boeg. En ik, eh, we, gaan, eh, we gaan gelijk eh, verder, maar we gaan dan ook verder met een, met een ja, plaat die we al wat, wat vaker gehoord hebben hier in, in de Euro Breakdown. Een artiest eigenlijk die we ook wel wat vaker hebben gehoord. En dan heb ik het over niemand minder dan onze eigenste, nou ja, ik zeg onze eigenste, maar onze Europese eigenste, Alan Walker. Met het, ja, die heeft natuurlijk met nummer Spectre heeft hij in de lijst staan. Heel snel helaas er weer uit. echt een knallen van een nummer, maar nogmaals, de lijst is hard. maar hij komt gelukkig natuurlijk weer volledig terug met No Noah Cyrus en eh, de Digital Farm was dat volgens mij. En uh, ja, ik, ik, kan er nog heel veel over gaan vertellen, maar ik denk dat uh, eh, Alphonse Down wel de lading dikt. Tot zo. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do. And I run right back to you. You cross the line. And it's time to say F you. What's the point in saying that? when you know how I'll react. You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if. Just when is gewoon waarschijnlijk, ik heb gewoon geluk. Ik kan eindelijk wat. Als het goed is, heb ik hem aan de lijn. Hallo. Hallo, met wie spreken wij? Dit is Quentin Brouwer, live vanuit de ijsbaan. Live vanuit de ijsbaan. Quentin, geweldig jongen. Fijn dat je er bent. Ja, gezellig. Ik kon er niet eh, in persoon zijn, dus ik denk, nou, laten we maar even gezellig bellen. Ja, nou ja, dat zeker ja. En wat, wat ben je nu op de ijsbaan aan het doen, uh, Quinten? Eh? op het moment eh, sta ik een beetje schaatsen te verhuren. Jij staat nu schaatsen te verhuren? Ja, en gezellig naar de muziek te luisteren. Jij staat gezellig naar de muziek te luisteren. En naar welke muziek ben je aan het luisteren? Eh, op het moment hoor ik Michael Jackson. Op het moment hoor jij Michael Jackson? Ik hoor Michael Jackson. Oké, oké. Nou, eh, dat kan, dat kan. Maar jij bent dus nu schaatsen aan het verhuren en jij bent dus nu mij even live aan het uitzenden op jouw telefoon eh, vanuit eh, ja, van op de schaatsbaan in Zandvoort. Hoe is het daar? Eh, hoe is de stemming? De stemming is heel gezellig moet ik zeggen. het is heel druk, ook op de ijsbaan. En veel ouderen die aan het drinken zijn. Olie oh. aan het eten. Oh? Wordt daar gedronken? Dus, Wordt daar gedronken? Ja, daarom moet jij ook komen. Ja, dat is waar. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben, ik ben gisteren ben ik eh, eh, een borrel gaan drinken. En dat, dat is er natuurlijk weer niet bijeengebleven. Ik denk dat ik uiteindelijk om een uurtje of vier in mijn, bed lag. Dus ik lag echt heel zielig te zijn eh, de hele dag op de bank. <laughs> Dus ja, nee, dat, nee, dat, dat is niet zo goed, zo goed afgelopen. Dus in ieder geval. Maar jij staat in ieder geval dus lekker de schaatsen te verhuren. Je gaat straks lekker borrelen. Ga je nog het dorp in vandaag? Oh, dat is wel een mogelijkheid inderdaad, die je zegt. Ja, goed hè, goed hè. Die jongen die heeft wel eens goede ideeën. Echt, echt slim hè. Nee, goed hè. Kom je straks nog bij de ijsbaan langs? ja ik, ik, ik loop hier nu alleen in een joggingbroek en een, een t-shirtje, moet ik je vertellen. Dus ik, ik ben heel eerlijk, ik, ik, ga er even over nadenken. Eh, als, als het niet te koud is en, en uh, mijn kater eh, vertrokken is, dan, dan kom ik. Ik hou je wel warm. Ik hou je wel Oh. Ja. <laughs> Mhm. Oké. Nou, Quint, <laughs> dat is leuk om je weer even gesproken te hebben. Volgende week ben je er gewoon weer bij, hè? Ja, zeker. Volgende week ben ik er. Kijk, hartstikke goed. Nou dan, eh, dan eh, spreken wij jou eh, volgende week weer. Dan gaan wij weer verder naar de volgende plaat. Quinten, dankjewel. Tot de volgende ronde. Doei doei. Doei doei. En wij gaan luisteren naar Meant To Be van Florida Georgia Line en BB Rexa. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go no. fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me believe Girl, don't you know you're beautiful And it's easy to see If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just were naive. I made it this far on my own. But lately, that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I'll pray. never believed in you, no, but I'm gonna pray. You won't find me in church, reading the Bible. No. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees begging you, please. I'm broken, alone, and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I feel. expectations so high? Is it the bar I set? My arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab, squeeze. I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark, I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high. Butterflies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna harp griping. That's a hard fight getting to swallow. So I scrap these. This pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. It's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson, Nas, Kim, Pock, Big, James Todd Smith, and I'm not Prince. a beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest. A flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet 'em. But first, the speed 'em verse. Now, Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades, and the Dresden home is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline. The curtain's drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind. And everyone who has doubt, remind. Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't pout or cry or spiral down or whine. But I'll decide if it's my final bow this time around, cause I dit is echt gewoon... Het is gewoon echt... Ik, ik, blijf dit gewoon echt een geweldig nummer vinden. Ik wil heel eerlijk zeggen, ik, moest heel erg wennen aan, aan de nieuwe stijl van, van Eminem hij is eh, natuurlijk eh, vrij controversieel, eh, om het op het zo te zeggen. Hij heeft veel fases in zijn leven gehad en dat heeft hij ook allemaal met ons gedeeld natuurlijk. voor de echte diehard M&M-fans, die, die, ja, die, die zullen wel, ja, misschien nog wel nog beter weten hoe hij ja, zijn, zijn leven heeft geleid. Het is natuurlijk in eerste instantie, hij werd bekend, drugs, drank, feesten, helemaal naar zo, zo gesproken naar de ratten gegaan. En eh, ja, uiteindelijk is hij toch, weer, eh, toch wel weer helemaal de boven geklommen. Ik moet zeggen, ja, nogmaals, eh, er zijn een aantal mensen die zeggen van... joh, weet je, ik, ik vind dit niet hè, een van zijn beste platen. Oké, kan ik me voorstellen. Het is ook wel toch wel weer even iets anders. Maar hey, artiesten moeten zichzelf ook opnieuw uitvinden. En misschien is dit wel Eminem zijn manier van zichzelf opnieuw uitvinden. Dus we gaan, het, eh, we gaan, het, we gaan kijken wat er nog meer op het album eh, van dan staat. Wie weet eh, dat we daar nog meer van in de lijst gaan krijgen. Ik hoop het natuurlijk wel. We gaan nu beginnen, want het is tien voor acht. Dus dat betekent dat het eerste uur er alweer op zit. Een beetje een rommelig eerste uur moet ik zeggen. Want ik ben aan het knokken geweest om die telefoon op gang te krijgen. Maar het is gelukt. Uiteindelijk hebben we Quinten nog even kunnen spreken. En ehm, ja, ik eh, ben in ieder geval blij dat alles hier in de studio het weer doet. Want mijn microfoon <laughs> deed het eerst niet. Dus die intro die was er ook niet. Dus dat, eh, dat ging even allemaal wat minder. Maar joh, luister, eh, we fixen het allemaal wel. We gaan door naar de lijst der lijsten. Want we gaan weer beginnen bij de nummer 30 tot en met 20 nu. op nummer 30, die hebben we natuurlijk net al eerder gehoord. g Easy featuring Halsey met Him and I op 30. Op 29 staat Cheat Codes en Fatty Web en CVBZ met Feels Great. Machine Gun Kelly met eh, het nummer Home. Samen met Bibi Rexa en The Ambassador staat op plek 28 deze week is die plaats gestegen. En op eh, plek 27 vinden wij Alan Walker featuring Noah Cyrus with Digital Farm Animals. All Falls Down is vijf plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Want eh, ja, toen stond hij op plek 22. Op plek 26 hebben wij dit eh, keer Khalid met Young, Dumb and Broke. Is één plaatsje gestegen ten opzichte van vorige week. Op plek 25 hebben we Bibi Rexa featuring Georgia sorry, Florida Georgia Line met Meant to Be. Op nummer 24 hebben wij Sam Smith met dat mooie gevoelige nummer Pray. Stond vorige week nog op plek 21. En ja, we hebben er natuurlijk net al eh, naar eh, kunnen luisteren. Eminem featuring Beyoncé, Walk on Water. Stond vorige week op plek 23, staat daar nu ook. Dan een, nieuwe binnenkomer. En eh, denk ik wel een van de hoogste, ja, hoogste binnenkomers denk ik wel, die ik tot nu toe heb meegemaakt. Daar gaan we ze ook naar luisteren. Dat is Ed Sheeran en Beyoncé. Die hebben dus een duet dus gedaan op het nummer Perfect. En eh, voor wie dat nummer van hem uh, kent zelf, dat, dat is al mooi. Dat is heel gevoelig, heel lieflijk. Daar gaan we nu ook maar gelijk naar luisteren. We pakken de andere twee nummers eh, pakken we er zo, pakken we er zo bij. Want ik vind dit nummer eigenlijk te mooi om te lang te laten liggen. Dus ja, hier is hij dan. Ed Sheeran en Beyoncé met Perfect Duet. I found a love for Darling, just dive right in Follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet Well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be future in your eyes. Well, baby, I dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect. Ja, nogmaals, als je het origineel kent, dan... Uh, ja, dat, origineel vond ik al echt mooi, echt, echt ontroerend. Maar als je dat nu dus hoort in een duet... Wauw, dat, dat is echt kicken. Dus ja, dat is eh, in ieder geval eh, de, de nieuwe samenwerking in, in Showbizland. Ehm... Wat eigenlijk best wel een eh, leuk, leuk ideetje is. Want eh, in ieder geval een leuk, leuk feitje eigenlijk is. Dat, dat, dat schiet me eigenlijk eh, net te binnen. Ik heb het ook heel even opgezocht. Want ik wist het niet helemaal zeker meer. Maar Eminem die heeft natuurlijk net, hè, daar hebben we net naar geluisterd. heeft ook samen met Beyoncé Walk on Water gedaan. Maar blijkt dus dat uh, eh, Eminem eigenlijk helemaal niet voor Beyoncé wilde gaan. Dat was niet de eerste keus van de rapper. Het blijkt dus dat, uh, dat Adele eigenlijk de vocalen voor haar rekening zou moeten nemen. En dat lukte dus uiteindelijk niet, omdat Adele problemen had met haar stem. En geen mogelijkheden zag. Ehm, en ze, ja, ze had echt zoiets van, joh, dit is wel echt heel erg vet. Ze zei Porter die op eh, Revival de productie van drie nummers voor zijn rekening nam. toen kwamen ze met Beyoncé, uh, zo zei hij tegen This Is 50. Zelf is de rapper buitengewoon gelukkig met het eindresultaat had eh, nooit gedacht dat het zou gebeuren. Deze stond op mijn wensenlijst. Maar ik was er niet zeker van dat het ooit zou gebeuren. Ook had ik het, eh, ja, nooit het goede nummer om aan haar te geven. Dus ik ben heel erg blij dat het eh, allemaal gelukt is. al dus ja, Eminem himself. Ehm, ja, er is gewoon een hele mooie samenwerking uit, uit voortgekomen. Ik moet zeggen dat Beyoncé... Ik, ik ben niet een 100% Beyoncé-fan. Ik kan me wel voorstellen dat mensen fan van haar zijn. Want ze, doet, ze doet een heleboel goed. Eh, maar ze heeft toch wel twee hele mooie samenwerkingen dit jaar op de naam staan. Zeker als je nou gaat kijken naar het einde van zo'n jaar. Dat is gewoon echt wauw. Wauw, dat is gewoon een kikker. Hey, nog even voor de mensen die hem eh, net eh, misschien gemist hebben. We pakken hem nog even één keer even in zich heel even door. Eh, van de plek 30 dus en tot 20. Op plek 30 g Easy. featuring Halsey met Him and I. Op plek 29 Cheat Codes featuring Paddy Webb met Feels Great. Op 28 Machine Gun Kelly met Ambassadors en BB Rexa op, met het nummer Home. Op plek 27 de oude vertrouwde Alan Walker is weer terug. Met Noah Cyrus en Digital Farm Animals met All Falls Down. Op plek 26 24 hebben we Kelly Young, Dumb en Broke hebben staan. En op plek 25 Bibi Rexa opnieuw met Florida Georgia Line met Meant to Be. Op plek 24 Sam Smith met Prey. Op plek 23 Eminem featuring Beyoncé, Walk on Water. Stond hij vorige week overigens ook. En natuurlijk dan de nieuwe binnenkomer Ed Sheeran en Beyoncé Perfect Duet. Hoog binnengekomen, dus vorige week nog niet in de lijst stond. Eh, deze week staat hij op plek 22. Op eh, plek 21 vinden wij Charlie Puth met How Long. Stond vorige week nog op plek 17. En dus vier gezakt ten opzichte van, eh, van vorige week. Wie eh, ook weer een eh, flinke sprong heeft gemaakt in de lijst... dat is niemand minder dan Haley Steinfeld en Alesso... featuring opnieuw Florida Georgia Line en What Met Let Me Go. Jongens, ik moet zeggen, we zijn alweer aan, het, aan het einde van dit eerste uur. En ja, we hebben de lijst net nog even doorgenomen. Ik vind het leuk dat er weer zoveel veranderingen zijn. Dat er weer zoveel frisse nummers zijn. En dat er eigenlijk, ja, dat we daar eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Dat het, dat het, zo, dat het, in ieder geval, dat het zomaar mag blijven. Dat er, maar, dat er maar heel veel nieuwe nummers binnen mogen komen. Ik wil jullie in ieder geval vast bedanken voor het luisteren. We gaan eh, zo naar het tweede uur toe. En dan eh, hoop ik jullie daar ook weer tegen te komen. Dankjewel. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...